Michel Koenen met het NOS-journaal. In de voorlopige prognose van persbureau ANP is de VVD de grootste partij geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij van Mark Rutte komt op 36 zetels. D66 is de tweede partij met 24 zetels. Dat zijn volgens nog twee zetels minder dan de geüpdate exit poll van Ipsos, die is een opdracht van de NOS. de PVV wordt bij het ANP de derde partij met 17 zetels. Het CDA krijgt er 15 de voorspelling van het ANP is op basis van 63% van de getelde stemmen. Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn daarin meegeteld. Rotterdam nog niet. Die gemeente heeft geen voorlopige uitslag bekendgemaakt. Volgens de exit poll van onderzoeksbureau Ipsos kunnen zeker vier nieuwe partijen rekenen op een plek in de Tweede Kamer. Dat zijn JA21 met vier zetels, Volt met drie zetels en Bijeen en de Boer-Burgerbeweging met één zetel. Als de cijfers kloppen zouden in totaal 17 partijen in de Tweede Kamer komen. Het hoogste aantal sinds 1918. De Amerikaanse geheime dienst heeft een gewapende man opgepakt... in de buurt van de ambtswoning van vicepresident Kamala Harris. De man van 31 uit Texas had een geweer en een grote hoeveelheid munitie bij zich. De Texaanse autoriteiten zouden hebben gewaarschuwd voor de komst van de man. Volgens Amerikaanse media werd hij al gezocht voor andere delicten. En de uitreiking van de Oscars zal er dit jaar vanwege corona anders uitzien. De belangrijkste filmprijzen zullen waarschijnlijk in de buitenlucht worden uitgereikt. Ook zullen er veel minder genodigden zijn dan normaal, meldt Variety. Normaal gesproken reiken zo'n 50 presentatoren de Oscars uit. Dat worden er nu de helft. Het weer nog. In het oosten kan het een graad gaan vriezen en is de kans op wat mist. In het westen koelt het af tot een graad of drie. Lokaal kan wat regen vallen. Overdag bewolkt en vooral in het westen buien. Het wordt een graad of 7. Morgen is het zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.